Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Filmacteur Kirk Douglas is overleden. Dat heeft zijn zoon en acteur Michael bekendgemaakt. Douglas werd vooral bekend door zijn rollen in Spartacus... en Paths of Glory van Stanley Kubrick. In 1996 kreeg hij een Oscar voor zijn hele oeuvre. Kirk Douglas was een van de laatste nog levende acteurs... van het klassieke Hollywood-tijdperk. Hij werd 103 jaar. Nederland wil de komende jaren niet meer betalen aan de EU. Dat heeft premier Rutte EU-voorzitter Michel laten weten. Binnen de Unie wordt er verschillend gedacht over de begroting. Een aantal landen wil meer geld. Maar Nederland wil samen met enkele andere landen dat er wordt bezuinigd. Bovendien heeft Nederland volgens Rutte de afgelopen jaren al extra moeten bijdragen vanwege de migratie. En is de brexit ook een tegenvaller voor de schatkist in Den Haag. De EU-begroting wordt over twee weken besproken op een extra top van de 27 EU-leiders. Op de heide en op het boerenland is volgens het Wereld Natuurfonds... in de afgelopen tientallen jaren het aantal wilde dieren met de helft afgenomen. Er zijn sinds 1990 vooral minder vogels, reptielen, vlinders en andere insecten. Volgens het Wereld Natuurfonds is stikstof uit de landbouw een belangrijke oorzaak... en daar zou de politiek wat aan moeten doen. President Trump wordt definitief niet afgezet. De Amerikaanse Senaat heeft Trump in het impeachmentproces vrijgesproken... van machtsmisbruik en tegenwerking van het congres. Alle democratische senatoren waren voor het afzetten van de president. Alle republikeinen, behalve Mitt Romney, tegen. Het stond al vrijwel vast dat Trump zou worden vrijgesproken. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Van de 100 zetels zijn er 53 in handen van de Republikeinse Partij. Het weer vannacht in het noorden bewolkt, daar blijft het boven nul. In het zuiden kan het licht vriezen. Ook kan er een mistbank ontstaan. Overdag blijft het in het noorden bewolkt.